werkte voor de Jordaanse geheime dienst. Dat melden verschillende Amerikaanse media. Bij de aanslag kwamen zeven CIA-medewerkers en een Jordaanse geheimagent om het leven. Volgens verschillende bronnen was de dader een Jordaanse arts... die naar Afghanistan was gestuurd om belangrijke Al-Qaeda-leiders te lokaliseren. Woensdag werd hij tot de CIA-basis toegelaten... omdat hij belangrijke informatie over Al-Qaeda-leider Al-Zawahri zou hebben. Omdat een Jordaanse geheimagent garant stond voor de betrouwbaarheid van de man... werd hij door de Amerikanen niet gefouilleerd. In Egypte zijn acht mannen veroordeeld voor hun betrokkenheid bij een treinongeluk. Daarbij kwamen 18 mensen om het leven. De acht kregen celstraffen opgelegd van 3 tot 7 jaar. In oktober reed even ten zuiden van Cairo een passagierstrein in volle vaart op een stilstaande trein. Die had kort daarvoor een noodstop gemaakt na een botsing met een buffel. Behalve bij de machinisten zijn ook enkele seinwachters tot gevangenisstraffen veroordeeld. Bezoekers van de speciale website voor het Spaans EU-voorzitterschap zijn gisteren korte tijd door een hacker omgeleid naar een andere website. Daarop was niet de premier Zapatero te zien, maar het Britse comedy-typetje Mr. Bean. Zapatero lijkt op de vertolking van de Britse acteur Rowan Atkinson. Zijn critici maken daar dankbaar gebruik van. De grap van de hacker duurde niet lang. Toen het op internet bekend werd, raakte de website al snel overbelast. Erwin Wennemars stopt per direct met lange baanschaatsen. Hij zou pas na afloop van dit seizoen stoppen, maar heeft nu besloten het seizoen niet af te maken. Volgende week maandag neemt Wennemars afscheid op het NK Korte Baan in zijn woonplaats Dalsen. De 34-jarige Wennemars blijft daarna nog wel in training, omdat de KNSB hem heeft aangewezen als reserve voor de Olympische Spelen in Vancouver. Het weer vannacht wat sneeuw. De temperatuur ligt rond 0 aan zee. Landinwaarts vriest het 2 tot 5 graden. Overdag aan de kust kans op een sneeuwbui, ook af en toe zon. En de temperatuur ligt dan rond het vriespunt.